4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Te betalen om uit de EU te stappen. In Florence is morgen een bijeenkomst met alle EU-regeringsleiders. En premier May houdt dan een lang verwachte speech over de brexit. Een Britse minister heeft tegen de BBC gezegd dat May de andere EU-landen een open en genereus aanbod zal doen. Volgens de BBC lijkt dat aanbod in te houden dat geen enkel EU-land extra moet betalen voor het gat in de Europese begroting dat Groot-Brittannië achterlaat. In Barcelona demonstreren opnieuw duizenden mensen voor de onafhankelijkheid van Catalonië en de vrijlating van elf Catalaanse functionarissen. Die waren gisteren opgepakt omdat ze op 1 oktober een referendum willen houden, wat door de hoogste Spaanse rechter is verboden. De betoging in Barcelona verloopt vreedzaam. Mensen zwaaien met vlaggen en roepen leuzen als we hebben het recht om te stemmen. Gisteren werden in totaal 14 Catalaanse bestuurders en ambtenaren opgepakt. Drie van hen kwamen vandaag weer vrij. In Congo zijn al honderden aangiften gedaan van seksuele misdragingen van VN-personeel. Ondanks belofte om daar iets tegen te doen lukt het de VN maar niet om daar een eind aan te maken. Wereldwijd zijn er in 12 jaar tijd 2000 aangiften gedaan tegen blauwhelmen en ander VN-personeel. Een derde daarvan werd gedaan in Congo. Het gaat goed met de Nederlandse muziekindustrie. In de eerste helft van dit jaar steeg de omzet met 8,5 procent. Komt vooral door de groeiende populariteit van streamingdiensten zoals Spotify. Daarmee kunnen mensen muziek via internet luisteren zonder die eerst te hoeven downloaden. De omzet van streaming groeide, groeide met 30 procent, terwijl het downloaden al een tijd op zijn retour is. De zomerhit Despacito van Luis Fonsi was het meest gestreamde nummer aller tijden. Ook met de LP gaat het goed. De omzet van vinyl steeg met 21 procent. Het weer, veel zon, maar er zijn ook veel sluierwolken. Het blijft droog en het is 18 tot 20 graden. Morgen dezelfde temperaturen, maar dan vooral in het westen ook een enkele bui. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad is begonnen, maar veel uitschieters zijn er nog niet. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort 10 minuten vertraging bij Eembrugge. Ook wel zo'n 10 minuten extra op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West. En richting Rotterdam langzaam rijden tussen Hardingsveld, Giesendam en Papendrecht. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda 10 minuten extra bij Rotterdam-Krooswijk.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 maar Ronald is helaas verhinderd door familieomstandigheden. ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9 en Ziggo kanaal 40. Maar u kan ook een kijkje nemen in onze studio via internet www.zfm-live.nl en vandaag een nieuwe start met een nieuw format. Om kwart over vier het nummer 1 hit van deze week. Om half vijf de column van Nel Kerkman. Om kwart voor vijf de nummer 1 hit van het jaar en deze waal uit 1967. En in de tweede uur, kwart over vijf, gouden ouwe van de week. En natuurlijk het weer voor het komend weekend om half zes. En om kwart voor zes bioscoopprogramma van Circus Zandvoort. En we vergeten zeker niet het nieuws over onze badplaats. Een vol programma dus. Alles wordt omlijst met lekkere muziek. En die heb ik nu zelf uitgezocht. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. evenementenagenda van september. De 23e Oktoberfeest. Gratis muziekfestival op het Raadhuisplein aanvang om 8 uur s avonds. De 23e de Dorm in het centrum van 11 tot 3. De 24e Chanticoren en die verdere locaties van 10 tot 5. Ook de 24e Kofferbakmarkt. Gasthuisplein van 10 tot 4. De 24e Muziek op zondagmiddag. Oosterparkstraat 44, aanvang om 4 uur. En de 30ste Zandvoort Souvenir Review eh, Spektakel. Theater de Krocht, aanvang om 8 uur s'avonds.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 Dit evenement is voor iedereen die zich voortbeweegt in een rolstoel of een scootmobiel. De veiligheid staat voorop, maar gezelligheid en plezier tellen zeker mee. Deelnemers kunnen zelf bepalen waaraan ze mee willen doen. Een behendigheidsparcours, een rolstoelrace, handmatig of elektrisch, of een scootmobielrace. Het evenement begint om twee uur. Wel graag van tevoren aanmelden bij de balie van Pluspunt. Vlemingstraat 55. Telefoonnummer 023 57 40 330. En eventueel is er nog de mogelijkheid om deel te nemen op de dag zelf. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl De Jutters Kofferbakmarkt, 24 september van 10 tot 4. Op 24 september bent u weer van harte welkom om uw spulletjes te koop aan te bieden of te kopen. Al vijf jaar blijkt dat de Jutters Kofferbakmarkten in Zandvoort een groot succes is. Het is een echt gezellig evenement met veel terugkerende standhouders en gasten geworden. Ook toeristen weten inmiddels de weg te vinden. De Jutters kofferbakmarkten werden vorig jaar druk bezocht. Ook dit jaar zijn er weer plaatsen te huur voor 15 euro, exclusief een borg van 10 euro. Aanmelden kan via kofferbakmarktzandvoort.gmail.com. De Jutters Kofferbakmarkt is van 10 tot 4 op het Gathuisplein in Zandvoort. En voor de bezoekers is de inloop gratis. easy. so weak. De, column, van, de week, van, Nel Kerkman. Volgens mij overkomt dit iedereen wel eens. Je vertelt een verhaal en opeens weet je de naam niet meer van een persoon. De hele dag blijft het je storen en plots valt het kwartje. En komt de naam zomaar naar boven. Ik ben vast niet de enige waar het bij gebeurt. Is dat de vergetelheid? Vorige week vergat ik een vergadering. De iPad herinnerde mij met, aan een berichtje. Ik liep nog in mijn vrije tijdskleding, dus trok ik snel iets aan. Hijgend zat ik uit te puffen aan de vergadertafel. Aan het eind van de bijeenkomst wees, notabene een manspersoon... mij fijntjes erop dat ik mijn truitje buiten aan had. Ik antwoordde nonchalant dat het tegenwoordig mode was. Leuk, antwoordde alleen het wasmerkje verraadt mijn haasklus. Maar het werd tenslotte niet mijn dagje. Ik vergat echt alles. Mijn tas was zoek en mijn bril, die normaal op mijn neus staat... had ik die dag extra pootjes gegeven. Ik was blij dat het avond werd. En ik zonder verder zorg het bed kon induiken. In slaap komen was een ander verhaal. Ik moest steeds aan mijn superdag terugdenken. Want was mijn vergetelheid wel normaal... of zou er sprake zijn van komende dementie? De volgende dag heb ik op internet naar informatie gezocht. Daar kwam naar voren dat de symptomen van dementie... vele malen erger zijn. Iemand met dementie vergeet niet alleen de naam van een kennis... maar herkent de persoon helemaal niet meer. De informatie verdwijnt langzaam maar zeker uit het geheugen of is niet meer toegankelijk. Ook krijgt een dementerend moeite met plaats en tijd en verdwaalt in een bekende omgeving. Of je vergeet dingen die je in de loop van het leven hebt geleerd, zoals een boterham smeren. Voor mensen met dementie zijn vele dagelijkse handelingen al goud te moeilijk. Duidelijke informatie en het stelt mij gerust. Trouwens, Wist u dat tegenwoordig veel hulp is van, dementen, van diverse organisaties voor mensen met dementie? Zo is er het Alzheimer Café. En er zijn ontmoetingscentra waar professionals, met hulp van lieve vrijwilligers... veel aandacht schenken aan een persoon met dementie. Met elkaar maken zij veel plezier. Koken, dansen, zingen, wandelen, muziek en kunst maken. Zij doorbreken het taboe dat nog steeds rond de ziekte van dementie bestaat. Daarom Vergeet niet extra aandacht te schenken vandaag op 21 september Wereld Alzheimerdag. Het kan iedereen tenslotte overkomen. Nel Kerkman. En moest Look at this face I know the years are showing. Look at this life, I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. look at these eyes, they've never seen what matters. Look at these dreams, so big and so bad. still left unanswered. So much I've never broken through. And when I feel you near me, sometimes I see so clearly the only truth I've ever known. look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Centerparks Zandvoort start floatfit lessen. Deze uit Engeland overgewaaide vorm van aquafitness is niet te vergelijken met enige andere training. Tijdens een intensief, en intensief workout op de aquabase wordt stevig aan de conditie gewerkt. Zaterdag 30 september vindt een demo en proeflessen plaats. De proeflessen beginnen om 10 uur 10 uur 45 en om 11 uur 30 en kosten 5 euro per persoon. leeftijd voor deze activiteit is 12 jaar. Er zijn per les 20 plaatsen beschikbaar.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 I'm so hurt because I still love you so. But, but, even though you hurt me like nobody else could ever do. never ever ...23 en 24 september... ...de DNRT Racing Day 2 zullen volgepakt zijn met spannende races. De wedstrijden worden verreden onder de raceklassen uit de DNRT breedte sportsessies. De stichting DNRT is er om de racen op amateurniveau mogelijk te maken. De datum zijn dus, wat ik al vermeld heb, 23 en 24 september. En dat is een DNRT Racing Day 2. En 14 en 15 oktober de DNRT finale. De kosten zijn gratis. En de locatie is circuit burgemeester van Alverstraat 108. Telefoonnummer 023 57 4070. En de website is, sorry, en de website is www.circuitzandvoort.nl. Ja, soms start die wel eens als je die wil. we zijn bij de item gekomen. Nummer 1 uit het jaar. En ik heb gekozen over 1967. En dan hebben we het al gauw over de Beatles. En de Beatles was een popgroep uit de Engelse stad Liverpool. De groep was actief van 1958 tot 1970... en wordt over het algemeen beschouwd als de meest invloedrijke band... uit de geschiedenis van de popmuziek. De bezetting bestond toen uit John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. En het, het liedje wat ik ga draaien, dat komt uit van de LP A Revolver uit 1966. Yellow Submarine, geschreven door John Lennon, Paul McCartney en gezongen door Ringo Starr. In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land of submarines. So we say. bin, was ich auch tu. Ich hab ein Ziel. Bent u van plan om in 2018 een evenement te organiseren? Meld u, aan, meld uw evenement dan aan voor 1 november via de gemeentelijke website... aan en de regionale evenementenkalender. Uw melding wordt doorgezet naar de Veiligheids-EDO Kennemerland... en zij bepalen namelijk de inzet van de hulpdiensten in de regio bij deze evenementen. Deze melding staat los van uw informele vergunningsaanvraag bij de gemeente Zandvoort... Die moet u na aanmelding op de regionale evenementenkalender gewoon doorlopen. Een aanmeldingsformulier vindt u op www.zandvoort.nl en dat kunt u digitaal, digitaal versturen. it's gotta eerste uur zitten we weer op van Muziek Boulevard Live op donderdag. Ik hoop u terug te zien na de reclame en het nieuws. Ik hoop tot straks.